waarin wordt opgeroepen uit te kijken naar het zevenjarige meisje Kelly Geertsma uit Rotterdam. Ze is gistermiddag voor het laatst gezien toen ze uit school kwam... Gisteravond en vannacht heeft de politie vijf huizen doorzocht. Er werd één verdachte opgepakt. Volgens de politie is het iemand in de relationele sfeer. Het meisje is nog steeds spoorloos. Het Scheperziekenhuis in Emmen stopt definitief met het uitvoeren van maagverkleiningen. De 2000 patiënten die op de wachtlijst staan voor een operatie of nazorg krijgen zijn per brief geïnformeerd. Het ziekenhuis had vorig jaar al besloten om tijdelijk geen maagverkleiningsoperaties meer te doen en geen maagbandjes meer te plaatsen na een reeks fouten van een chirurg. Zeven van zijn patiënten overleden nadat ze door hem waren geopereerd. In Iran zijn bij een bomaanslag tijdens een militaire parade negen toeschouwers gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist. De bom ontplofte in het noordwesten van Iran in Mahabad. Die stad ligt in Koerdisch gebied waar zelden aanslagen worden gepleegd. Tweede Kamervoorzitter Verbeet roept Kamerleden op niet te twitteren tijdens debatten. Ze zei dat alle Kamerleden wel eens twitteren, maar dat het voor de voorzitter veel onoverzichtelijk wordt om die nieuwe stroom aan gedachtenwisselingen te managen. Verbeet wil dat Kamerleden alleen buiten de debatten twitterberichten sturen. Het blussen van de brand in een berg houtafval in Maastricht gaat langer duren. De brandweer kan nog niet bij de smeulende kern van het sloophout komen. Het niet brandende hout moet worden weggehaald voordat de brandweer de kern kan blussen. De brandweer verwacht dat het nog minstens tot vrijdag blijft branden. De omgeving kan tot die tijd nog last hebben van rook en stank.